start. Dit is Jeroen maan met het NOS Journaal. In het Jeroen Bos ziekenhuis is bij acht patiënten een bacterie gevonden die gevaarlijk kan zijn. Het gaat om de multiresistente darmbacterie Klebsiella. Die werd vorige week aangetroffen op twee verpleegafdelingen chirurgie. Het ziekenhuis in Den Bosch neemt op die afdelingen voorlopig geen nieuwe patiënten op. De Klebsiella-bacterie is nauwelijks met antibiotica te bestrijden... en kan gevaarlijk zijn voor ernstig verzwakte mensen. Waarschijnlijk komt er pas volgend jaar een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Volgens betrokkenen is er geen reden voor haast. Morgen komt het presidium, met dagelijks bestuur van de Kamer, bijeen om de procedure te bespreken. Zoals het er nu naar uitziet maken Kamerleden pas een keuze uit de belangstellenden na het kerstreces. Dat duurt tot 11 januari. Tot er een opvolger is voor de afgetreden voorzitter van Miltenburg worden de honneurs waargenomen door ondervoorzitter Ariep. De politie heeft een man opgepakt na de vondst van twee lichamen in een huis in Lelystad. Wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers is niet bekendgemaakt. De doden zouden een moeder en dochter zijn. Die werden sinds gisteren vermist. Een bus met agenten van de Argentijnse grenspolitie is in een ravijn gestort. Zeker 25 mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen zitten nog vast in het wrak. Sommige bronnen melden dat er 40 doden zijn. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van Argentinië. De oorzaak van het busongeluk is nog niet bekend. Philip Cocu blijft langer trainer van PSV. Hij zou eigenlijk blijven tot de zomer van 2017, maar dat wordt 2019. Vorig jaar leidde Cocu PSV naar de eerste titel in zeven jaar. De club uit Eindhoven doet het ook goed in de Champions League... en wist zich te plaatsen voor de achtste finales. Vanmiddag was de loting. In februari en maart speelt PSV tegen Atletico Madrid. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt een lokaal wat regen. Morgen veel bewolking. In het noorden af en toe nog wat zon. S'avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad beginnen nu de eerste avondspits files te ontstaan. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, de A9 Alkmaar-Amstelveen. Maar de vertragingstijd valt nog reuze mee. Op de A13 rijdt het al wel langzaam van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs. Op de A15 ben je veel tijd kwijt met de file van Gorkum naar Rotterdam door een oliespoor bij Sliedrecht. 11 kilometer vanaf eh, Gorkum. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda ten slotte tussen Spaanse Polder en Rotterdam-Krooswijk. Al langzaam rijdend verkeer.